Daaruit blijkt dat leerlingen na een melding op school niet altijd goed worden geholpen. Daar kan Ambrien over meepraten. Zij werd aangerand op een schoolkamp Klopte daarna aan bij een vertrouwenspersoon, maar daar werd verder niks mee gedaan. Ik ben gewoon voornamelijk ja, op dit moment gewoon een beetje boos dat ze er niks mee hebben gedaan. Ehm, en dat ze hem eigenlijk hebben weg laten lopen daarmee. Ik voel ook een beetje schuldgevoel, alsof ik denk... misschien moest ik het toch wel aan de politie gemeld hebben of aan toch iets gedaan hebben. Want wat als hij het bij anderen doet, wat als ik het kon voorkomen? Hoog tijd dat dat gaat veranderen, vindt ook demissionair minister Slop. Want nu kan het best zijn dat ze het misschien in de school wel eens een keer vertellen, maar dat er voor de rest eigenlijk niets meer mee gebeurt, niet naar buiten de school eh, gaat. Nou, op het moment dat we de school wettelijk verplichten om wel meldingen te doen, dan ontstaat er een andere situatie. En kan er ook opgetreden worden op het moment dat dat ook echt noodzakelijk is. En eh, helaas blijkt dat soms dus echt het geval te moeten zijn. Heb jij zelf zoiets meegemaakt? Wil je erover praten? Dan kun je altijd met je verhaal terecht bij bijvoorbeeld de kindertelefoon politie krijgt dit jaar flink meer meldingen van digitale criminaliteit. Mensen melden dat ze online worden opgelicht. Er werd ook meer ransomware rondgestuurd en er waren meer DDoS-aanvallen. Allemaal bedoeld om computers plat te leggen en pas weer vrij te geven in ruil voor geld. De toename komt waarschijnlijk door de coronacrisis. We kopen met z'n allen meer online en zijn daardoor kwetsbaarder. Manchester City en Real Madrid staan binnenkort in de halve finales van de Champions League. Real had genoeg aan een gelijkspel bij Liverpool en City versloeg Dortmund met 2-1. Niet echt een verrassing dus, zegt sportverslaggever Tom van het Hek. Dit was toch wel echt de, clubs die je kon verwachten daar. En eh, ja, over twee wedstrijden genomen. En als je gewoon de verhouding op het veld zag, was het toch wel volledig terecht dat eh, Manchester City eindelijk, zou je kunnen zeggen, een keer die halve finale van de Champions League haalt. In die halve finale speelt Manchester City tegen Paris Saint-Germain, Real tegen Chelsea.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 Er staat nog een korte file op de A7 van Zaanstad naar Horen bij Weidewormer. Je hebt daar nog vijf minuten op onthoud. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A10, althans op de oprit naar de A10 bij Amsterdam-Geuzenveld.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 keeps on saying that he tells you you're the only one. But everybody knows he's out there having fun behind your back, and that's a fact. And it ain't right, cause he's a fly guy acting like a gentleman. But back in the day, I can still remember when he just turned around, with a look twice at you. Now I'm just being straight with you, cause he takes you far up. So you should be on your guard when he thinks you don't ever do. Now truth being only you and the fall of we need. It's everything he wants, so girl, open up your eyes and see with me.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 Amerika heeft de vaccinatiepauze met het Janssen-vaccin verlengd tot over anderhalve week... voor meer onderzoek. Het prikken werd stilgelegd na meldingen over een mogelijke ernstige bijwerking. Ook in Nederland is het vaccineren met Janssen tijdelijk gestopt. Er komt een meldplicht voor seksuele intimidatie op scholen, zegt demissionair minister Slop. Uit onderzoek van NW Stories blijkt dat leerlingen die een melding maken van ongepaste opmerkingen of aanrakingen niet altijd goed worden geholpen. En een Nederlandse Syriëgangster die op de lijst met terreurverdachten staat... is verdwenen uit het Koerdische vluchtelingenkamp waar ze zat. Ook haar twee kinderen zijn daar niet meer. Het weer nog, eerst lokaal nog kans op een bui. In de loop van de dag droger en ook periode met zon. Het wordt vandaag zo'n 10 graden. I've been building a house.